niet register. Bij toezichthouder Opta zijn in het eerste jaar bijna 10.000 klachten ingediend. Vooral over telefonie, televisie en energiemaatschappijen. De Opta heeft de afgelopen tijd waarschuwingen uitgedeeld aan bedrijven die bleven bellen. Een groot deel van die organisatie houdt zich nu wel aan de wet. Een paar duizend mensen hebben in Hoorn Ben en Dean Sanders gehuldigd. De broers wonnen afgelopen weekend ieder een talentenjacht. Ben de Voice of Holland en Dean Popstars. De burgemeester noemde de twee zangers fantastische ambassadeurs van de stad Hoorn. RKC Waalwijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het KNVB-bekertoernooi. In eigen huis won RKC met 6-0 van de zaterdag amateurs van Noordwijk. Het weer nog, vannacht kans op motregen of natte sneeuw. In het binnenland ligt de temperatuur rond het vriespunt.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 this moment only I have come to realize my life is passing put a hold on me, I will no longer be. do the same. No, no, no, no. Uh, black, black, black and blue. Beat me till I'm numb. Tell the devil I said, hey, when you get back to where you're from. Mad woman, bad woman, that's just what you are. Yeah, you'll smile in my face, then rip the brakes out my car. Yeah. gotta say I found everything I need I never wanted any more than I can see I only want you to believe If it's wrong to tell the truth What am I supposed to do?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 Het RIVM en de Voedsel- en Warenautoriteit zeggen dat het gebied rond Chemiepak niet of nauwelijks is verontreinigd. Binnen de 10 kilometer zone kan gewoon buiten worden gesport en veilig in de tuin worden gewerkt. Vorige week werd het gebied erbuiten al veilig verklaard. Bij de protesten in Egypte zijn volgens de regering drie doden gevallen. Twee demonstranten en een politieman. De Egyptenaren willen dat er een einde komt aan armoede, corruptie, werkloosheid en politiegeweld. De Amerikaanse minister Clinton houdt vertrouwen in president Mubarak... en zegt dat hij kijkt naar mogelijkheden om de bevolking tegemoet te komen. Een overleg met twee topmilitairen heeft niets veranderd aan de bezwaren van GroenLinks tegen een nieuwe missie naar Afghanistan. Fractieleider Sap zei na afloop dat het standpunt van de fractie nog steeds hetzelfde is. Tweede Kamerleden spraken met de commandant der strijdkrachten en de directeur van de militaire inlichtingendienst over de veiligheid in de Afghaanse provincie Kunduz. In de Maas bij Luik is een duiker om het leven gekomen. De man deed mee aan een zoekactie naar